ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Rond deze tijd worden in Den Haag de Tweede Kamerleden geïnstalleerd. Er komen 70 nieuwe mensen in de plenaire zaal te zitten. Bijna de helft van de Kamerzetels krijgt dus een nieuwe eigenaar. Er zijn met 65 vrouwen meer vrouwelijke Kamerleden dan ooit. Ook zijn er straks 26 Kamerleden jonger dan 35. Gaat die er ooit nog komen? Een snelle spoorverbinding tussen Groningen en het Duitse Bremen. Er wordt al jaren aan gewerkt. Sterker nog, lang geleden dachten politici in Groningen nog... dat je nu al in anderhalf uur van Groningen naar Bremen kon. We werken eh, heel erg intensief aan de verbetering van de spoorlijn naar eh, Noord-Duitsland. Daar hebben we ook concrete maatregelen eh, al voor voorgesteld in het voorjaar. En ja, daar gaan we nu in het najaar verder hard mee aan de slag. Ja, dit was in 2012, maar door vertraging op vertraging... is het Duitse stuk van het spoor nog lang niet klaar. In Groningen zijn ze inmiddels flink zaggerijnig over de opstelling van Duitsland. Bestuurders zeggen dat ze daar niet lijken te snappen hoe belangrijk de lijn is. Met die wonderlijn, zoals die moet heten, kun je in de toekomst bijvoorbeeld veel sneller vanuit Nederland naar Scandinavië. En in het dorp Moerdijk in Brabant zijn inwoners nog steeds aan het bijkomen... na het bericht dat ze gisteren hebben gekregen. Hun hele dorp gaat verdwijnen. Een industriegebied in de buurt wordt uitgebreid en daarvoor moet de boel plat. Dat is nogal wat als je dat hoort, zeggen de bewoners. Ik vind het heel onmenselijk wat ze ons nu aandoen. Mijn opa is hier geboren, generatie op generatie is hier opgegroeid. En we hebben onze eigen, we hebben onze samenleving hier, onze school, onze voetbal. We kennen elkaar en als we dat allemaal kwijtraken zou echt vreselijk zijn. Zeker emotioneel voor heel veel inwoners, voor mij natuurlijk ook. Hoewel ik hier pas vanaf april woon, heb ik mijn huis hier gekocht met... Eh, hele goede toekomstperspectieven die eigenlijk eh, in één keer verdwenen zijn. Dus het is wel heel bizar. Ja, ik heb de ogen uit mijn hoofd gejankt vannacht. <laughs> Wanneer Moerdijk precies gaat verdwijnen is niet bekend. Het eerste energieproject moet klaar zijn in 2033 en daarvoor moet een deel van het dorp al plat. Het weer. In het zuiden schijnt de zon. Op andere plekken is het grijs met op de Wadden en in, Noord-Holland wat buitjes.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 En ik ben begonnen het tweede uur met Foreigner. I want to know what love is. Ja, en ik ga door met Europe. The Final Countdown. Kelton Orbison was een Amerikaanse country- en rockzanger. Hij staat sinds 1987 in de Rock and Roll Hall of Fame en de Nashville Songwriters Hall of Fame.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 California blue. Every day I vreselijk mooie stem. Vrijwilligers van Haarlem Food Future halen etenswaren op bij de supermarkten... die over de houdbaarheidsdatum zijn, maar nog prima voor consumptie zijn. Heel veel etenswaren, die over tijd zijn, worden meestal vernietigd. Daarom hebben Pluspunt Zandvoort en Food Future... een nieuw plan tegen voedselverspilling bedacht. Elke vrijdag zullen Pluspunt vrijwilligers opgehaalde etenswaren uitdelen... Iedereen met een inkomen rond de Zandvoortpasnorm komen in aanmerking voor deze actie. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Samen Zandvoort. En dat is telefoonnummer 5719393. De wekelijkse uitgave is elke vrijdag in het Oude Kruisgebouw Nicolaas Beetslaan nummer 14. De etenswaren, die s ochtends bij de supermarkten worden opgehaald... zullen gratis verdeeld worden onder degenen die zich aangemeld hebben. Deze verdeling vindt plaats tussen 10.30 uur en 12 uur. Deelnemers moeten zich in boodschappentas zelf meenemen. Dus even aanmelden bij 5719393 als u eh, van de Zandvoortpasnorm bent. Ja. Ik ga door met Leo Sayer. Long Tall Glasses. So naturally I thought I would take me a look inside I saw so much food, there was water coming from my eyes Yeah, there was ham and there was turkey, there was caviar And long tall glasses with wine up to yar And then somebody grabbed me, threw me out of my chair prayer to stand You know I can't dance, you know I can't poultry, and game.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 Maar ik wel. Ik ken ze nog van vroeger. En dat zijn de Blue Diamonds. Ja, daar zijn ze heel bekend mee geworden met... juist, Ramona. Ramona, Mona, they're ringing out a song of love. door met een instrumentaaltje. Danny Kenny Durfer met en Dave Stewart met Lily Was Here. Candy Durfer. Dave Stewart en Kenny Dover. Breinplein. Thema geheugenproblemen en het verkeer. Hoe lang kun je nog autorijden als je beginnende dementie hebt? Is je rijbewijs nog geldig? En wie kan je helpen als de chauffeur het probleem helemaal niet herkent? Wat zijn goede alternatieven als een autorijden niet echt meer kan? Zodat je toch dingen kunt blijven doen die voor jou belangrijk zijn. We bespreken deze vragen en meer tijdens de bijeenkomst. Dan kan je je eigen aanmelden. Dat is 18 november. En dan kan je je eigen aanmelden via telefoonnummer 5740330. 5740330. Dinsdag 18 november van 7 uur s'avonds tot 9 uur s'avonds. Locatie pluspunt. Zandvoort Noord. En wat mis je dan als je dat gaat krijgen? De arm om je schouder. En Dick Altena die zingt daarover. Taleb Nasser, bekend als Jay... geboren in januari 1982, is een Nederlandse zanger en producer. Jay heeft een Canadese moeder en een Marokkaanse vader. In de kerk leerde hij piano spelen, keyboard en basgitaar. Dit deed hij tot hij met zijn 18e jaar. Jongens uit zijn woonbuurt, de tuindeur Hustler Klik uit Amsterdam-Noord... vroegen aan hem om teksten en beats voor hen te gaan maken. Hier is hij zelf uit 2005 bracht hij dus door als producer.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 Denk aan elektrische apparaten, lampen, kleding, snoeren, loszittende onderdelen enzovoort. En het is vrijdag 21 november van 2 tot 4 uur middags. En een pluspunt Zandvoort Noord. De werkzaamheden zijn gratis, eventuele materiaal, dat moet u natuurlijk wel betalen. En dan moet u ter plekke betalen. En vrijwillige bijdrage wordt natuurlijk altijd op prijs gesteld. June Lodge en Friends Mohammed. Someone love you, honey. you dig so, you dig so. I saw me say, me say you come so, you come so. Yeah. Love is natural, God love is natural bones, but I don't wanna love from love my head.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 van Charles van de Zaag de Week door... die drummer was bij een toen een, eh, enorme populaire Ruud Jansen band. De afgelopen jaren heeft Sven vele tijd gespendeerd aan het schrijven van muziek... en heeft hij diverse projecten opgestart. Waaronder de Bosato Experience... Deze band zou de repertoire van John Newbeck... uiteraard bekendgemaakt door Bossato... in een tributeband ten gehore gaan brengen. Maar helaas weten we allemaal dat er een aantal serieuze beschuldigingen zijn geuit... aan het adres van Bossato, die nu verder uitgezocht moeten worden.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 Ik ben er volgende week ben ik er weer. En <clears throat> ik ga het afsluiten met Percy Sledge. A Special Prayer. Ik wens u terug te zien volgende week. In alle gezondheid en een hele mooie week. Graag tot volgende week.